Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Kosovo zijn acht mensen gearresteerd... in verband met de ontploffing bij een kanaal van een energiecentrale gisteravond. Onder hen zijn meerdere Serviërs. Door de explosie zaten verschillende gemeenten tijdelijk zonder water... en een kolencentrale kreeg geen koelwater meer. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat ook een grote hoeveelheid wapens is gevonden. Onder de acht personen die zijn opgepakt is ook de Servische journalist Dusan Milanovic. Servië ontkent iets met de explosie te maken te hebben en noemt zijn arrestatie een provocatie. De brandweer denkt nog de hele avond bezig te zijn met het blussen van de grote brand in Wolvenga. Daar staat een aantal garageboxen in brand. In de omgeving zijn 42 woningen ontruimd en bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Het lijkt erop dat de brand is veroorzaakt door laswerkzaamheden. Volgens de veiligheidsregio gingen aan de brand meerdere explosies vooraf. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Omdat de rook pal over een woonwijk trekt... heeft de veiligheidsregio een NL-alert verstuurd. Donald Trump wil vastgoedontwikkelaar Charles Kushner aanstellen als ambassadeur van Frankrijk. Kushner werd in 2005 veroordeeld voor belastingontduiking en het beïnvloeden van getuigen. Hij kreeg later gratie van Trump, die vandaag zei dat hij Kushner een geweldig bedrijfsman en filantroop vindt. Eva Hermans-Kroot is overleden aan de gevolgen van longkanker. Ze werd bekend door haar deelname aan het tv-programma Over Mijn Lijk. En ze schreef openhartig over haar leven met kanker op haar Instagram-pagina Longgeneeslijk... waar ze meer dan een half miljoen volgers had. Sinds vorige week ging het heel slecht met haar. Eva Hermans-Kroot werd 26 jaar. Het weer. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het zuiden opklaringen en in het binnenland kan het licht vriezen. Morgen eerst zonnig, in de middag meer bewolking en dan uiteindelijk regen.